In het derde kwartaal werden bijna 10.000 auto's geproduceerd, meldt het Nederlandse moederbedrijf Spijker. Vooral in Zweden, Groot-Brittannië en de VS werden meer saaps afgezet. Het bedrijf is nog niet uit de problemen. Er wordt nog steeds verlies geleden. China treedt harder op tegen dissidenten sinds de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo. Tientallen activisten zijn onder huisarrest geplaatst, worden met camera's in de gaten gehouden of permanent gevolgd. Dat zegt de mensenrechtengroep Human Rights in China. De Nobelprijs voor de Vrede werd begin deze maand aan Liu Xiaobo toegekend. De Europese regeringsleiders praten vandaag verder in Brussel. Gisteren op de eerste dag van de tweedaagse top zijn er afspraken gemaakt over een beperkte herziening van het verdrag van Lissabon. Hierdoor moet het tijdelijke noodfonds voor eurolanden die hun schulden niet meer kunnen betalen permanent worden. De Europese leiders hebben verder afgesproken dat de begroting van de EU volgend jaar met 2,9% mag stijgen. Bij zeven ontwikkelingshulporganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van een ministerie, blijkt uit een overzicht van staatssecretaris Knapen. Een directeur-generaal op het ministerie verdient ruim 124.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgen organisaties geen subsidie als zij hun directie meer betalen. Knapen benadrukt dat ruim 90% van de onderzochte organisaties aan de norm voldoet. In Indonesië is het dodental van het tsunami bij Sumatra opgelopen tot 394. Meer dan 300 mensen worden nog vermist op de Mentawai-eilanden. De eilandengroep voor de kust van Sumatra werd maandag getroffen door drie meter hoge golven. Dezelfde dag barstte op Java de vulkaan Merapi uit. Daar zijn 33 doden gevallen. Ook vandaag spuwt de Merapi weer as. Het Nederlands Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend... voor de slachtoffers van de twee natuurrampen in Indonesië. Het weer, vooral in het noordwesten veel bewolking, in het zuidoosten ook zon.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 Heb ik de volmaakte liefde Drink ik uit een pure waterbron en slaap quiet. just believe everything that I say.